21 ste jaargang dat we dat alweer doen. Aflevering 9 van deze jaargang. En vandaag alweer de eerste vrijdag van maart. 4 maart wel te verstaan 2011. De lijst deze week 17 stijgers, 4 zittenblijvers, 17 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Verdwenen uit de lijst na 17 weken Mike Posner, Cooler Me... De Far East Movement, Like a G6, ook na 17 weken uit de lijst verdwenen. Snel stijgend vorig uur kwam zij al voorbij met 8 plaatsen Rihanna, S&M. De snelste daler Pixelot en Jason Derulo, Coming Home, in één keer 9 plaatsen naar beneden. Langs genoteerd, net als vorige week, Robbie Williams, Carey Barlow en Shame. Alweer 19 weken vinden we die terug in de heetste lijst van Europa. Kijken wij nog even in de geschiedenisboeken van 4 maart 1493. Eh, Christopher Columbus die bereikt Lissabon na zijn eerste reis. En Emiel Berlijn die eh, vindt de microfoon uit. Dat deed hij in 1877. 1954 Peter Bent Brigham Hospital. En eh, Boston geeft aan als eerste succesvolle neerplantatie te hebben gedaan. En John Lennon liet ook van zich spreken op 4 maart 1966, zegt hij, de Beatles, we are more popular than Jesus.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 Een plaats waar eh, Lady Gaga toch eigenlijk wel thuis hoort. En ze was weer op eh, Twitter bezig afgelopen dinsdag. Want toen eh, twitterde zij... Ik ga mijn debuut maken als catwalk model in de show van Mulder tijdens de Parijse Fashion Week. Ik ben verantwoordelijk voor de muziek en laat ook een voorproefje van mijn nieuwe single Government Hooker horen. Gaga kan er geluk niet op. Ik ben zo verheugd. Het zou kunnen dat ik een eh, machinegeweer ba. Maar eh, met die opmerkelijke uitspraak eh, verwijzen naar een nieuwe videoclip weer van de Born This Way. De plaat die het erg goed doet in Europa dus. De vaste stylist van de 24-jarige Gaga, Nicole uh, Wungmi Zaletti. Die is ook nog eens ontwerper voor Mugler. Het laat woensdag zijn allereerste pre-A portretcollectie voor vrouwen zien voor het merk. Japanse, eh, italiaanse eh, Formicelli. Die werd in eh, september tot creatief director benoemd van het label. En dat alles om het label weer nieuw leven in te blazen. Daar zijn ze dus goed op weg mee. Ook nog eens Lady Gaga als model daar op de catwalk. Wij gaan verder met de hits van Europa. Doen dat met de nummer 12. Neon Trees en Animal staat 6 weken in de lijst. Gaat deze week omhoog. En wel van 18 naar nummer 12. voor Neon Trees en Animal. In hun eh, zesde week van 18 omhoog naar nummer 12. dan kijken wij weer even wat we gehad hebben. Op nummer 20 vinden we Rihanna, Who's That Chick? 13 weken in de lijst, zak van 14 naar 20. Van 13 zakken naar 19 in de tiende week Sila Green en It's Okay. Chris Brown, yeah, yeah, yeah. Vijf weken in de lijst van 25 omhoog naar nummer 18. En Pixelot, Jason Derulo, Coming Home leveren in één keer 9 plekken in. Doen dat in de 13e week van 8 naar 17. Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough van 23 naar 16 deze week. En Shakira met Loka, een klein stukje hoorde je daarvan even voor het nieuws van 4 uur. In de 11e week blijft zij namelijk zitten op nummer 15. Diddy Dirty Money Coming Home in de zesde week van 21 omhoog naar 14. Lady Gaga Born This Way staat nu drie weken in de lijst. Gaat omhoog van 19 naar 13. En de Neon Trees and Animal dus van 18 naar 12. In de 11e week op nummer 11 Rihanna What's My Name. Ze zakt van 5 naar die 11e plek toe. Op weg naar de nummer 1 van Europa. Even voor de klok van 5 uur weten we wat de beste plaat in Europa is tot die tijd alleen nog maar echte hits. We gaan namelijk de top 10 in. En doen dat natuurlijk met de 10 beste platen van Europa. Om kwart voor vijf gaan trouwens ook nog even een blik werpen op de Nederlandse top 40. Kijken wat daar allemaal gebeurd is.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 I guess I'm just here for the ride. I swear it feels like I'm dreaming. It's vividly defined. Yeah. So call me whatever you want. Yeah. Title me whatever you like. Yeah. But let's get one thing straight. Yeah. You know my name, so yeah.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 Vijf weken in de lijst, vorige week nog terug te vinden op nummer 16. Deze week het naar nummer 9. En daarvoor een van de vier blijvers in de handen van B.O.B. en Don't Let Me Fall. Zometeen komt Robbie Williams nog een keer voorbij trouwens. Dan is hij alleen niet op eh, de solo tour heeft hij zijn vrienden van uh, Take That weer om zich heen hangen. Voor Adele is het trouwens een uh, wat mindere week. Althans, komt binnen met Set Fire to the Rain. Maar haar eh, vorige single die, zakt langzaamaan weg. Van 4 naar 8 in de 12e week. See you crystal clear tweede week achter elkaar verdubbelt ze haar positie. Vorige week ging ze namelijk van 2 naar 4 en deze week van 4 naar 8. Wel alweer 12 weken in de lijst terug te vinden. ZFM, Westkust, weerbericht. Ondertussen alweer 2 eh, minuten over de klok van half 5. En net als de afgelopen dagen ook vandaag prachtig weer met veel zonneschijn. Vandaag wel begonnen met laaghangende bewolking, maar die was snel weg en die maakte ruimte voor de zon. En daardoor werd het vandaag maximaal 7 graden. Wind die kwam uit het eh, noordoosten, matig van kracht. Vanavond ook nog helder weer met de komende nacht geleidelijk wat bewolking. Het blijft droog, maar er waait een wat, maar zwakke tot En uit het noorden komende wind. Temperatuur die daalt naar waarde rond of iets onder het vriespunt. Morgen schijnt weer af en toe de zon, maar er zijn ook wel wat wolkenvelden. Niet uitgesloten dat daaruit in de middag zelfs wat lichte motregen valt. Veel voorstellen, dat zal het allemaal niet doen. Wind werd uit noord tot noordoosten overwegend matig van kracht. Temperatuur die stijgt en wel naar 7 graden. Zaterdagavond, zondagnacht klaart het weer op. Het blijft droog. De temperatuur die zal weer rond het vriespunt gaan liggen. Zondag ook prachtig weer. Veel zonneschijn. Wind uit het eh, noordoosten. Wel weer een graadje kouder dan vandaag. Maximaal 6 graden. En van zondag op maandag dan wordt het weer koud. Bij helder, en, uh, helder weer. En de meest matige oost- tot zuidoostelijke wind. Ja, zo zet het. Dan daalt de temperatuur. En wel naar waarde tussen de min 2 en de min 4 graden. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Daar vielen op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Gooimeer en Blarikum van 5 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof, Arendsveen en Hoogmade ook 5 kilometer. Op de A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere Haven en Almere Buitenwest 4 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A10 Ring West richting Zaanstad voor Westpoort 2 kilometer. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort voor Afrit Den Dolder 2 en op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oestgeest en Wassenaar 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Het ritme van Dam. En wij gaan verder omhoog naar de nummer 1 van Europa. Doen dat onder andere met de nummer 7 in handen van eh, Take That. Zeven weken staan zij nu in de lijst van Europa. Vorige week net buiten de top 10 op 11. Deze week dus vier plaatsen hoger en vinden we De Vlot op nummer 7. the defenders of the faith we are. When the thunder turns around, they'll run so high. to alweer acht weken in de lijst. Pink en fucking perfect. En die achtste week doet ze het weer goed. Ze draait namelijk haar positie om. Vorige week 9, deze week 6. Eh, Drie plaatsen winst dus voor haar. Take That en de Vlot hoor je daarvoor op nummer 7. En voordat wij de top 5 induiken gaan we eerst even kijken in de... De enige echte top 40. En in die enige echte top 40, daar vijf nieuwe binnenkomers op 34. Los van de grond, Jeroen van der Boom en uh, Leonie Meijer. Katy Perry en haar eigen E.T. Kanye West komen met de single E.T. binnen op 33. Alex Jordan, Happiness op 30. Ina en de uh, The Sun is Up op 26. En Adele is de hoogste binnenkomen op 15. Set Fire to the Rain. Van 12 omhoog naar 10 gaat uh, Tyre Cruise en Traffy McCoy met Higher. In de zesde week van 11 naar 9 Animal en Neon Trees. Hena Nana Milk en Sugar en the Fire Condios zakken drie plaatsen in hun achtste week. Pink and Fucking Perfect zakt ook één plek van 6 naar 7 in de tiende week. En Hoe is That Chick gaat de andere kant op. Rihanna en David Guetta van 7 naar 6, 14 weken alweer in de lijst. Van 8 naar 5 in de zesde week gaat Usher met More. En bovenin blijft het spannend. Net zo spannend als vorige week, want de complete top 4 die blijft zitten. Martin Solveig, Dragonhead Hello op 4. Bruno Mars, Grenade op 3. Adela Rolling in the Deep op 2. En de beste plaat twee weken in de lijst. Twee, platen, twee weken op nummer 1 heb ik het over Born This Way en eh, Lady Gaga. Dat is dus nog steeds de beste plaat in de Nederlandse top 40. Gaan wij de top 5 in van Europa. En dat doen we met niemand anders dan Martin Solvlak en Dragonet. Zeven weken in de lijst, van 7 omhoog naar 5. Hello! weg naar de nummer 1 van Europa. Hebben wij nog drie platen te gaan die daarvoor zitten. Daar doet deze niet meer bij. Die hebben we gehad. Martin Solvlek en eh, Hello. Nou, we verder omhoog en dan komen we Duffy tegen. Wel, wel, wel. Elf weken in de lijst. Well, well, ja, wel, wel, wel. Ze zakt wel twee plaatsen. En wel van 2 naar 4. Ik kan je alvast verklappen, we gaan hem niet helemaal redden. Maar ja, we hebben de complete top 3 straks nog te gaan. zijn niet de beste weken voor Duffy. Twee weken geleden stond zij nog bovenaan de lijst met Well Well Well. Toen zakte ze vorige week naar 2 en deze week zelfs nog verder de top 3 uit naar nummer 4. De laatste 40 seconden van Duffy die eh, laten we zitten. We gaan verder omhoog de top 3 in. Vinden we op nummer 3, net als vorige week. Acht weken in de lijst. Milk and Sugar samen met de Faya, Con en Hey Na Na Na. fancy pants and high heel shoes. laatste stijger van deze week die is in handen van Britney Spears en Hold It Against Me. Acht weken lang staat zij al in de lijst van Europa. Van 6 omhoog naar 2. Milka Sugar Fagundios Hey Na Na Na blijft zitten op nummer 3. Duffy op vier met eh, Well Well Well. Martin Solveig die maakte top 5 compleet met Hello. Nog één zittenblijver hadden wij te gaan. Dat is op nummer 1. En Rick Iglesias samen met Ludacris. Acht weken nu in de lijst. En nog steeds zijn zij de beste van Europa. Tonight, I'm fucking you. wrong with you? Everything that you need, everything that you want, I'm on a hundred, wanna stunt with you. From the window to the wall, gotta give you my all. Winter or the summertime, when I get you on the springs, I'ma make you fall. You got that body that made me wanna get up on the floor just to see you dance. vorige week de eerste plek gepakt. Enrique Iglesias van 3 ging die naar 1 toe. En deze week laat hij hem niet meer los samen met Ludacris. Acht weken in de lijst. Tonight I'm fucking you. Britney Spears, Hold It Against Me, Milk and Sugar. Dat was de complete top 3 van deze week. Hoe die er volgende week uitziet, dat hoor je volgende week weer tussen 3 en 5 op vrijdag. Mocht je hem nou missen op vrijdag? Ik geef je gewoon één herkansing op zaterdag tussen 7 en 9. Dan komt de complete lijst gewoon nog één keer voorbij. Zometeen veel plezier met eh, Niels en Karim en je weekend in.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 Dat is volgens premier Rutte beter voor de veiligheid van de drie. Wel is de Tweede Kamercommissie voor de inlichtingendiensten vertrouwelijk ingelicht over de mislukte operatie van zondag. Er is druk diplomatiek overleg aan de gang, zei Rutte op de wekelijkse persconferentie. De Tweede Kamer is het er niet mee eens dat de koningin alsnog voor een privédiner naar Oman gaat. De PvdA vindt dat Nederland zo niet het risico ontloopt dat de koningin onderdeel wordt van een politieke discussie. Gedoogpartner PVV spreekt van een onverstandig besluit en D66-leider Pechtold zegt je gaat of je gaat niet. Het staatsbezoek van de koningin aan Oman is uitgesteld in verband met de protesten tegen de sultan. Daarvoor in de plaats gaat ze nu naar een privédiner bij de sultan van Oman. In Egypte wordt op 19 maart een referendum gehouden over aanpassing van de grondwet. Dat heeft de regering in Cairo via Facebook bekendgemaakt. De nieuwe premier van Egypte, Sharaf, is op het Tahrirplein door duizenden enthousiaste mensen toegejuicht. Sharaf is in het verleden minister geweest, maar de afgelopen jaren verzette hij zich steeds meer tegen president Mubarak. Als ABN AMRO volgend jaar winst maakt, wil de bank dividend uitkeren. Dat gaat dan naar de staat, na de nationalisatie in 2008 de enige aandeelhouder. Topman Zalm wil 40% van de winst als dividend uitkeren, zo zei hij bij de presentatie van de jaarcijfers. ABN AMRO leed dit jaar een verlies van ruim 400 miljoen euro, maar dat komt door eenmalige uitgaven en de kosten van de fusie met Fortis. Op de normale bedrijfsactiviteiten werd ruim een miljard euro winst gemaakt. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, Dus 4 tot 8 graden.